Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Topoverleg in het Witte Huis over de Amerikaanse begrotingsproblemen heeft niets opgeleverd. Het overleg zou zo'n vier uur gaan duren, maar was al na vijf kwartier voorbij. Na afloop werd alleen bekendgemaakt dat de komende dag verder wordt gepraat. De VS heeft het plafond van de staatsschuld bereikt. De tijd dringt, want als het congres niet voor 2 augustus toestemming geeft om meer te lenen, dan kan het land zijn rekeningen niet meer betalen. Tegelijkertijd wil president Obama de staatsschuld met 4000 miljard dollar terugbrengen. Dat plan staat op tegenstand van zowel de Democraten als de Republikeinen. De Democraten zijn tegen de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid en de Republikeinen zien de belastingverhogingen niet zitten. Gisteren waarschuwde de nieuwe IMF-directeur Lagarde nog voor instabiliteit van de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. Het North Sea Jazz Festival heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen de afgelopen drie dagen in totaal 79.000 bezoekers op het evenement af. En dat zijn er meer dan ooit, zegt de festivaldirectie. Het gaat om 70.000 reguliere bezoekers plus 9.000 speciaal voor Prince. Die heeft elke festivaldag afgesloten met een speciaal nachtconcert. Een supermarkt in Saarland in Duitsland is heropend na een drie dagen durende zoektocht naar een exotische spin... De hele supermarkt is behandeld met gifgas, waardoor het beest hoogstwaarschijnlijk is gedood. De spin kwam vrijdag tevoorschijn uit een kist bananen uit Colombia. Een medewerker sloeg alarm waarna de supermarkt werd gesloten. De zaak in Saarland werd schap voor schap doorzocht, maar dat leverde niets op. Daarop werd het pand met gifgas behandeld. Experts verwachten dat de bananenspin, die 13 centimeter groot kan worden, na zijn dood zo is verschrompeld dat hij niet meer wordt gevonden. Dan het weer helder, plaatselijke mistbanken minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee.